Wereldwijd zijn nu meer dan 8,7 miljoen mensen positief getest op het virus. Flexwerkers die inkomsten missen door de coronacrisis... kunnen vanaf vandaag een vergoeding aanvragen bij het UWV. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze in februari minimaal 400 euro hebben verdiend... en in april zeker de helft van hun inkomen hebben verloren. Daarnaast mogen ze de afgelopen maanden geen beroep hebben gedaan... op andere regelingen zoals WW of bijstand. Flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen... kunnen 550 euro bruto per maand terugkrijgen. In Rijswijk, in Gelderland, is kort na middernacht een zendmast uitgebrand. De mast stond twee maanden geleden ook in brand en toen was er sprake van brandstichting. Dit jaar zijn verspreid over Nederland meerdere zendmasten in brand gestoken... of zijn er pogingen daartoe gedaan. Tot eind mei telde de politie zo'n 30 incidenten. De branden hebben mogelijk te maken met verzet tegen de uitrol van een 5G-netwerk in Nederland. Steeds meer mensen worden door een teek gebeten, waarschijnlijk doordat er meer teken zijn. In 1996 werden 600.000 mensen gebeten. Volgens de laatste gegevens uit 2017 is het aantal gestegen tot anderhalf miljoen. De helft van de slachtoffers wordt gebeten in juni en juli. Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Een infectieziekte die het zenuwstelsel kan aantasten... en leiden tot spier- en hartproblemen.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 I won't say I told you so. No more Spanish in the works, all the work's been done. Your face rubbed in the dirt and true for everyone. But believe me, if it happens again, I'm leaving. Days the said I'm gone.